Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De staalfabriek in Mariupol zou weer worden aangevallen. Volgens Oekraïne proberen Russische troepen met tanks en wapens de fabriek over te nemen. In de bunkers zouden zich nog honderden Oekraïense militairen schuilhouden. De fabriek ligt al weken onder vuur in Rusland hield president Poetin vandaag een belangrijke speech. Het is daar de dag van de overwinning. De Russen vieren dan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar die speech ging vooral over de oorlog in Oekraïne, zegt correspondent Iris de Graaf. Alles wat Poetin zei paste eigenlijk helemaal in zijn straatje. Dat eh, Rusland geen keus had om Oekraïne binnen te vallen... omdat de NAVO eh, de nazi's in Oekraïne zou bewapenen, dat soort retoriek. Ook beloofde Poetin dat hij de families van omgekomen militairen zal steunen. Hij heeft ook een wet ondertekend waarin hij financiële compensatie geeft aan familieleden van gesneuvelde militairen in de strijd. Ja, dat betekent eigenlijk dat hij er niet omheen kan dat deze oorlog ook in Rusland heel veel levens eist. En met die financiële compensatie wil hij wellicht ja, die pijn verzachten onder Russen die natuurlijk hun, eh, hun zonen zien sneuvelen. En ze wellicht voorbereiden op nog een hele lange strijd. In de Ruinewoldzaak heeft de advocaat van de klusjesman de rechtbank gevraagd, Hij vindt dat een van de drie rechters voor ingenomen is. Een van de kinderen, Edino, had een verklaring afgelegd over de klusjesman, Jozef B. Hoe kun jij jezelf recht in de spiegel aankijken... terwijl je weet dat er gedurende een periode van 16 jaar kinderen misbruikt zijn... terwijl jij degene die dit gedaan heeft blijft verdedigen? Er komt nu een speciaal groepje rechters bij elkaar... die moeten beslissen of de rechters aan mogen blijven in de zaak. Drie militairen van de luchtmacht zitten thuis. Ze zijn geschorst vanwege een ongeluk tijdens een feestje vorige maand in Leeuwarden. Daar raakten twee militairen ernstig gewond en er was een vorkheftruk bij betrokken. Wat er precies is gebeurd wil Defensie niet zeggen. En bij Feyenoord balen Slechts 3000 fans kunnen bij de UEFA een kaartje kopen voor de finale van de Conference League. Die is over dik twee weken in Albanië tegen AS Roma. In het stadion passen bijna 22.000 mensen, maar slechts 3000 uitverkoren Feyenoorders kunnen er dus bij zijn. Het weer, de zon blijft de komende uren lekker schijnen. Morgen begint ook zonnig. In de loop van de dag wel wat meer bewolking en in het Waddengebied wat regen. En ook iets warmer dan vandaag, 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden wat langer in onze regio. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelewarensveen door 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er zijn twee rijstroken dicht van de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn, want bij Weidewarmer is een ongeluk gebeurd. Daar staat nu 5 kilometer file met een half uur vertraging.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 een Nederlandse strijder omgekomen. Dat schrijft de Telegraaf op basis van een bericht op sociale media van zijn dochter. Het gaat om een man van 55 uit het Oekraïense Vreemdelingenlegioen. Gokreclame in België wordt bijna helemaal verboden. Volgens de minister van Justitie is het aantal gokkers in coronatijd sterk gestegen. Het is de bedoeling dat de meeste gokreclames in België nog dit jaar verdwijnen. En als Ajax woensdag tegen Herenveen landskampioen wordt... is de huldiging in de Johan Cruijff Arena. Op het Museumplein kan niet, want er zijn niet genoeg beveiligers, zegt de gemeente.